Het is een goede vriend van Wolfgang Priklopil, de man die Kampusch ontvoerde en in de buurt van Wenen acht jaar gevangen hield. De vriend wordt verdacht van betrokkenheid bij de ontvoering. In verband met de zaak is aan justitie in Duitsland gevraagd om bij twee getuigen bewijsmateriaal in beslag te nemen. Voor het einde van het jaar beslist justitie of de man wordt vervolgd. Natasja Kampusch wist in 2006 te ontsnappen uit het huis waar ze gevangen werd gehouden. Ze was toen 18. Haar ontvoerder pleegde nog diezelfde dag zelfmoord. In Napels in Zuid-Italië is opnieuw een belangrijk lid van de maffia opgepakt. Het is de 49-jarige Luigi Esposito, de leider van een lokale afdeling van de Camorra, de Napolitaanse maffia. Vorige week werden drie broers opgepakt die aan het hoofd stonden van een belangrijke tak van de Camorra. De nu gearresteerde Esposito was al jaren op de vlucht en hij werd in 2006 bij Verstek veroordeeld tot negen jaar cel. Hij werd opgepakt in zijn villa in Napels, waar hij onder een valse naam woonde. Volgens de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken is de aanhouding van Esposito opnieuw een zware klap voor de maffia. De afgelopen anderhalf jaar zijn bijna 4000 maffialeden opgepakt. Op een voetbalveld in Simonshaven in Zuid-Holland is een amateurvoetballer flink toegetakeld door een tegenstander. Hij werd in zijn gezicht geschopt en liep botbreuken op. De twee kregen ruzie tijdens een wedstrijd tussen SV Simonshaven en FC Vlotbrug. De dader is gearresteerd. Het is een 28-jarige voetballer van Simonshaven. Op een onbewoond eiland is verkozen tot beste Kinderen voor Kinderen liedje aller tijden. De winnaar werd vanavond bekendgemaakt in de jubileumuitzending van het programma. Kinderen voor Kinderen bestaat 30 jaar. Ruim 4000 liefhebbers brachten de afgelopen tijd hun stem uit. Op een onbewoond eiland werd in 1981 geschreven door Tony Eijk en Herman Pieter de Boer. Het weer, vannacht vrijwel overal droog en minder wind. Plaatselijk is er kans op mist. Morgen droog, af en toe zon en een graad of acht.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 I'm bringing sexy back. go with Go with it. This is sexy out. Go ahead, go with it. This is sexy out. Go ahead, go with it. This is sexy out. Go ahead, go with it. This is sexy out.